Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Europese leiders willen, net als Amerika, gevechtspauzes in Gaza. Zo kan er hulp het gebied in. Na vannacht kwamen ze met een gezamenlijke oproep. Alleen beslist Europa daar niet over. Dat was aan de Israëlische premier Netanyahu. En die zit helemaal niet te wachten op een pauze, zegt correspondent Nasser Habiballah. Als we naar de uitspraken van Netanyahu de afgelopen dagen kijken... dan hint hij juist op een intensivering van de bombardementen. Eh, in een toespraak eh, eergisteravond zei hij eh, dingen als we hebben al duizenden Hamas-strijders gedood en dat dit is nog maar het begin. Het Israëlische leger heeft vannacht weer een inval gedaan in de Gazastrook en daarbij zouden ook Hamas-strijders zijn gedood. In de zoektocht naar een Nederlandse moordverdachte in Australië is een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om de gezochte man. Het lichaam werd gevonden bij een klif, schrijven Australische media. Er waren in de buurt al spullen van hem gevonden. De Nederlander van 24 werd gezocht voor de dood van een student. Zij werd gisternacht doodgevonden en ze zou meerdere hoofdwonden hebben. En de twee zouden een relatie hebben gehad. Kamerleden hadden een lange nacht. Tot diep in de nacht hebben ze gestemd over allerlei moties. Een van de aangenomen plannen zorgt voor een hoop blije studenten... weet politiek verslaggever Ewout Kiviet. Nou, in elk geval dus dat die studenten van de leenstelselgeneratie... een kleine tegemoetkoming zouden moeten gaan krijgen. Nou, hoeveel het de studenten moet gaan opleveren... is op dit moment nog volstrekt onduidelijk. De P-generatie baalde van het plan om de rente te verhogen naar ruim 2 zou studenten duizenden euro's extra kosten. Er werd ook gestemd over een plan om de rente te verlagen naar 0 maar die motie haalde het niet. En een opmerkelijke rechtszaak in Italië. Een vrouw spande een zaak aan om haar twee kinderen uit huis te krijgen. Nou ja, kinderen, het gaat om twee volwassen zoons van 40 en 42. Volgens de vrouw doen ze helemaal niets in het huishouden en betalen ze nergens aan mee.